uur. Maar net wel met het NOS-journaal. Premier Rutte noemt het triest dat de oud-minister Els Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar overlijden was al droevig, maar dat er waarschijnlijk sprake is van een strafbaar feit maakt het extra treurig, zegt de premier. Ook andere politici reageren geschokt. De politie is op zoek naar mensen die de laatste tijd contact hebben gehad met Borst. Onderzocht wordt onder meer of ze bedreigd is. Borst werd zaterdag voor het laatst gezien, maandag werd ze levenloos gevonden. In Sochi waren de Nederlandse schaatsvrouwen opnieuw succesvol. Op de 1000 meter won Irene Wust zilver en veroverde Margot Boer brons. Goud was voor de Chinese Hong Zhang. Het Nederlandse totaal staat nu op 12 medailles, een verbetering van het record van Nagano in 1998. De wet waarmee minister Ascher de positie van flexwerkers wil verbeteren... wordt niet op 1 juli dit jaar, maar pas halverwege volgend jaar ingevoerd. De Kamer was bang dat werkgevers jongeren nog eerder dan nu op straat zouden zetten... als ze nog maar twee en niet drie jaar met losse contracten mogen werken... gezien de economische situatie. Ascher hoopte juist dat jongeren zo sneller een vaste aanstelling krijgen... maar hij komt tegemoet aan de Kamerwens voor uitstel. Waterschappen in Flevoland en Overijssel gedogen niet langer loslopende honden op de dijken. Er komen extra controles en er worden waar mogelijk bekeuringen uitgedeeld. De dieren zouden de dijken verzwakken door kuilen in het gras te graven. De wapenstilstand in de Syrische stad Homs is met drie dagen verlengd. Nu kunnen meer mensen uit het centrum van Homs worden geëvacueerd. Sinds de evacuaties vrijdag begonnen zijn zo'n 1400 mensen vertrokken. De gouverneur zegt dat er nog 220 mannen worden vastgehouden omdat het opstandelingen zouden zijn. Het weer vanuit het zuiden bewolking en regen. Het is zo'n 7 graden. Morgen weer een graad of 7 met eerst geregeld zon en later regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 3 kilometer. Verderop tussen Naarden en Blarikum 3. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. Verderop tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5.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 When I woke up to find me. In the future, you see, I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give? Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Tijdens de Jazzy Lounge Club en Jam Sessions treden er elke keer weer verschillende artiesten op in de altijd gezellige Art Deco Grand Café en restaurant Café Neuf. Meer informatie Café Nuf Grand Café en Restaurant. Adres Halterstraat 25 in Zandvoort. Telefoonnummer 023 57 13 722. Ik herhaal 023 57 13 722. Aanvang is 9 uur en het duurt ongeveer tot 1 uur s'nachts. You just call out my name And you know wherever I am I'll come running, running To see you again Winter, spring, summer or fall, honey all you've got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You've got a friend. When you're down and troubled, and you need some love and care, and nothing no, nothing is going right Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up even your darkest night Just call out my name And you know wherever I am I'll come running, running, running To see you again Winter, spring, summer or fall, baby All you got to do call and I will be there. You've got a friend. You've got a friend. You've got a friend. Oh, you've got a friend. zondag 16 februari is er kamermuziek met het Hooglandse Ensemble in het Protestantse Kerk aan de Poststraat 1 in Zandvoort. Aanvang 3 uur. Een half uur voor de aanvang van het concert is de kerk geopend. Prijs per persoon 5 euro. Kijk op website www.classicconcert.nl Ik herhaal www.classicconcert.nl stappen van Zandvoort. Na het succes van vorig jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden ook in 2014 maandelijks gratis deelnemen aan een gezellige en een sportieve wandeling in en rond Zandvoort. In het kader van Zandvoort Actief organiseerde Sportservice Heemstede Zandvoort, diëtistenpraktijk Puur en Simpel, Fysiofit Zandvoort en huizenaksenpraktijk Koninginweg al eerder de 10.000 stappen van Zandvoort. Vanwege het grote succes keert deze wandeling nu maandelijks terug onder leiding van Barry Paap. De wandeling is altijd op zondag en begint om 10 uur. Er wordt ongeveer een uur gewandeld en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde wandelaars. Er zullen dit jaar weer diverse wandelingen plaatsvinden. De startlocatie is bij Anitiem de Oude Halt, behalve op 25 mei en 28 september. Op deze datum start de wandeling bij Pannenkoekenhuis de Duinrand, Zandvoortsalaan 130a. U doet toch ook mee? De wandeling staat in het teken van de 10.000 stappen. En dat is niet zomaar. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Heeft u interesse in de strandwandeling en wilt u aanmelden... dan kunt u contact opnemen met Zandvoort Actief per e-mail zandvoortactief@zandvoort of telefonisch 023 5740 116. Ik herhaal 023 5740 116. 21 februari om 8 uur is er Shoelkampioen Men Only. Voor de zesde keer zullen de heren strijden om de titel Beste shoeler van 2014. Men Only. De dames zijn echter natuurlijk van harte welkom om te komen joelen. Nog nooit gesjoeld? Dat maakt niets uit. Het gaat er slechte om de gezelligheid. Geef je van tevoren op aan de bar of via de telefoon.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 Nog nooit werd er zoveel data verbruikt. Dat laat de provider dinsdag weten. Zaterdag, tijdens de 5 kilometer van Sven Kramer, werd alle record verbroken. Zondag was het dataverbruik tijdens de wedstrijden van Irene Wust ook hoog, maar net lager dan zaterdag. Dinsdag tijdens de 500 meter van Smekers en de broertjes Mulder steeg het mobiele internetverkeer echter weer verder. Het dataverkeer lag rond 5 uur zo'n 60% hoger dan op een normale werkdag en bereikte een absolute recordhoogte. Exacte cijfers over het aantal verbruikte MB's deelt T-Mobile niet mee. De provider stelt dat de piekbelasting geen probleem op het netwerk heeft veroorzaakt. De provider denkt dat het verbruik zo hoog was omdat de wedstrijden tijdens kantooruren plaatsvond. Klanten maakten waarschijnlijk meer dan ooit gebruik van streamingvideo om het schaatsen te volgen. Zodra het 1 februari is en het zonnetje schijnt... dan krijgen de strandpachters van de seizoengebonden paviljoens de kriebels in hun buik. Het voorjaar is een aantocht, dus moet er weer gebouwd worden... Het is dan ook een paar dagen een drukte van belang op het Zandvoortse strand. Hulptroepen worden opgetrommeld om alles zo snel mogelijk overeind te krijgen. De meeste pachters presteren het om binnen twee dagen hun paviljoen rondom dicht te hebben. Dat is belangrijk voor het geval er meer wind of regen komt. Als alles dicht is, kunnen ze aan de leidingen zoals gas, licht en water, maar ook de afvoer beginnen. Daarna moet het paviljoen nog geheel ingericht worden en dat alles is eigenlijk een hoop werk. Als laatste zullen ze aan de terrassen beginnen om rond Pasen, dit jaar is dat 20 en 21 april, helemaal klaar te zijn. En dan hebben ze maar één wens. Een prachtig voorjaar en een nog mooiere zomer. Laten we daar maar met z'n allen op hopen. she sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her and listen for a while. And there she was, this young girl, this stranger to my eyes, strumming my fate with her fingers softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd I felt she found my letters and read each one out loud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my fate with her fingers. song, telling my whole life with her words killing me softly with her song. She sang as if she knew me in all that God despaired. And then she looked right through me as if wasn't there. And she just kept on singing, singing clear. Van Westkust weerbericht. Vanmiddag nemen de buien in aantal toe. De meeste actieve buien dan waarschijnlijk in het zuidelijk helft van het land. De middagtemperatuur komt uit op 8 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de zee krachtig en eerst nog hard. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er opklaringen. Langs de kust kan mogelijk nog een enkele bui voorkomen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van zo'n 3 graden in het oosten tot 6 graden aan zee. De zuidwestenwind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vrijdag overdag is het aanvankelijk droog met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking in het zuidwesten toe... en in de avond zijn er perioden met regen. De middagtemperatuur ligt rond 7 of 8 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. In de loop van de dag draait de wind naar het zuid tot zuidoost... en neemt in de avond langs de kust toe naar krachtig en mogelijk hard. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden. De maximumtemperatuur tussen de 8 en de 12 graden. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden. De maximumtemperatuur tussen de 8 en de 10. Er is veel wind uit het zuidwesten. Langs de strand vrij veel bewolking. everywhere uitspraak geen zorgen voor morgen in deze tijd niet meer. Want de zorg voor morgen is iets wat mij s'avonds wakker houdt. Is er straks nog wel een of andere zorginstantie voor mij? Het zal de overheid een rotzorg zijn. Sinds 2013 is Nederland van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving gegaan. De AWBZ-gelden worden over een poosje doorgeschoven naar de gemeente. Daar zijn we mooi klaar mee. Zo'n verzorgingsstaat, waar we al heel lang in hebben geleefd, klinkt in eerste instantie best comfortabel. Want wie wil er nou niet verzorgd worden? Lekker achteroverhangend op je bank, voor de tv, voorzien door je partner van een natje en een droogje. Maar hoe gaat het als je krakkemikker gaat worden en je niet langer in staat bent om zonder partner jezelf te bedruipen? Kun je dan ergens terecht bijvoorbeeld? Een verzorgings- of een verpleeghuis? Nee. Daar wordt op bezuinigd. En dat ik me goed begrijp, zijn er over zes jaar verdwenen. Dus de enige optie is lekker thuis blijven wonen en het liefst zo zelfstandig mogelijk. Maar dan wel met hulp van een lieve huishoudhulp en medische aanpassingen. Lukt dat niet, dan mag je in een bijgebouwtje in de tuin van je kinderen gaan wonen. Nou nee, bedankt. Ik herinner me nog goed van mijn opoe door omstandigheden had zij geen woonplek meer en ging zij op haar oude dag om de maand één van haar zeven kinderen wonen. Met de tram naar Haarlem en dan weer terug naar Zandvoort. Met alleen maar haar koffertje. Gaan we weer terug naar die tijd? Dus waarom zal ik me zorgen maken voor morgen? Laten we genieten van vandaag. Maar wel op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen die ons morgen ten dienste staan. Carpe diem. Pluk de dag. Stichting Speelgoedvijver De Lachende Kikker gaat ook in het jaar 2014 weer gratis speelgoed uitgeven. We zijn er voor elk kind, waarvan de ouder, verzorger, een kleine beurs heeft en die het op dit moment iets minder heeft. Er is speelgoed van kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook is het mogelijk dat Stichting Speelgoedvijver De Lachende Kikker mensen helpt met kinderkleding, kindermeubilair en fietsen. Kom gerust eens kijken. De eerstvolgende uitgifte voor gratis speelgoed is op vrijdag 28 februari van half tien tot half 12 bij Stichting Pluspunt Vlemingstraat te Zandvoort. vrijwilligers gezocht voor petitie windmolens. Plaatsgenoot Jan Belen is op zoek naar vrijwilligers die in het weekend in het centrum mensen gaan benaderen om de petitie tegen de windmolenparken te laten ondertekenen. Iets meer dan 1600 mensen hebben de petitie op dit moment getekend. Dit moeten er veel meer worden om serieus genomen te worden door minister Henk Kamp. Op dit moment zijn verschillende zandvoorters op eigen initiatief de straat opgegaan om mensen te benaderen om de petitie te laten tekenen. Het plan van mij, gesteund door het windmolenoverleg, is om vrijwilligers te werven en om iedere zaterdag en zondag in het centrum, op het strandboulevard, naar woonwijken enzovoort rond te lopen met mensen op straat en de petitie te laten tekenen, zegt hij. Aanmelden kan via windmolenactie.janbelen.nl Iedereen zal worden voorzien van een pakket petities, geheel in stijl van de petitie van de Facebookpagina. Alle petities zullen op een centraal punt bij iemand ingeleverd kunnen worden, zodat geen enkele petitie verloren zal gaan. bevolking heeft ideeën te over om de verblijfstoerisme in Zandvoort te stimuleren. Dat blijkt op uit eh, door de gemeente georganiseerde avond waarop bewoners hun hersenspinsels mogen spuiten. In de overvolle raadzaal kwamen de meeste creatieve ideeën bovendrijven er moet een goed promotiefilmpje worden gemaakt over Zandvoort. Stelt Martijn Akkerman voor. Een ander haakt hierop in en wil iedere verblijfstoerist een map of koffertje geven met leuke activiteiten. Zoals een routekaart, bezienswaardigheden, evenementen en kortingsbonnen. De bedenksels laat de gemeente niet onberoerd. Ze zegt waar mogelijk de initiatieven te stimuleren, mensen bij elkaar te brengen en ondersteunen te bieden in de vorm van vergaderruimte voor de werkgroepen. Het ritme van Zandvoort. I love you more than words can say. I love you, yes I do. myself. I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose midsummer. I need you. Yes, I do. say I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. Met Moederdag wil Michel Konings in samenwerking met alle ondernemers... een grote ontbijttafel plaatsen in de Haltestraat, Raadhuisplein, Kerkplein en Kerkstraat. Weer eens wat anders dan het gebruikelijke ontbijt op bed voor moeder. Wij zorgen dat alles tip-top in orde is. En na afloop kun je nog heerlijk met je kinderen door het dorp struinen. Of een strandwandeling maken, zegt een enthousiaste Michel. Luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van mijn 2 uur muziekboulevard. Donderdag ben ik er weer van 4 tot 6. En vergeet niet, als u een verzoekplaat heeft voor donderdag... aanvragen op Facebook ZFM Muziekboulevard. Ik wens u nog een hele fijne avond.